Robert Walters met het NOS Journaal. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk... brengt voor een bedrag van ruim 1,5 miljard euro... een netwerk van spionagesatellieten in een lage baan om de aarde. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen daarmee over nagenoeg de hele wereld... militaire objecten directeren en in de gaten houden. Dat bevestigen bronnen aan persbureau Reuters. Wanneer het systeem in gebruik gaat worden genomen is nog niet bekend. Opnieuw een ongeval bij een oefening van de 43 gemechaniseerde brigade uit Havelte in Duitsland. Een militair raakte gewond nadat hij werd aangereden door een militair voertuig. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, is intussen ontslagen en maakt het goed, zegt het ministerie van Defensie. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar het ongeval. Eerder deze week vond een Nederlandse militair van 28 op dezelfde basis de dood bij een ongeval. In Duitsland komen voorlopig geen nieuwe stakingen van spoorwegpersoneel. Deutsche Bahn en de machinistenvakbond praten weer met elkaar. Ze zouden dicht bij een akkoord zijn. Al maanden staken leden van de vakbond vanwege een CAO-conflict met het spoorwegbedrijf. Ook deze week reden er amper treinen, ook niet van en naar Nederland. Het is nog niet duidelijk waarover de intussen overeenstemming er is. Het is goed nieuws, zo vlak voor de paasvakantie... wanneer veel Duitsers erop uittrekken met de trein. Caroline van der Plas heeft de leden van haar partij gewaarschuwd... dat BBB in de kabinetsformatie heel veel kan halen, maar ook zal moeten geven. Op de algemene ledenvergadering van BBB in Nieuwegein... zei ze ook dingen te moeten loslaten. Ze benadrukte dat ook de andere partijen zullen moeten inleveren. Het weer, vanavond droog in opklaringen. Vannacht kan in het noordoosten wat mist voorkomen... en daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. Morgen begint de dag in het noordoosten nog droog... maar vanuit het westen trekt er vrij snel een regengebied over het land. Het wordt morgen 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Dat betekent tijd voor een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat klinkt weer vreselijk beroerd, ja. Ik heb de hele week eh, in eh, Apeldoorn heb gezeten bij eh, eh, eh, Royal Light Festival. Dus, eh, en het is gewoon de hele dag en nacht is het buiten zijn. En overdag mooi weer, maar s'nachts ja, is het een stuk kouder. En dan krijg je het weer te pakken. heel keelpijn. Mag de pret allemaal niet drukken. Wij gaan gewoon lekker radio voor jou maken. Als opening worden 68 Deep met Hot Night. De 2024 remaster. Komen nu weer een hoop lekkere muziek. Een beetje warming-up voor jouw stapavond op deze zaterdagavond 16 maart 2024. Dus een beetje shownieuws, de party-update... en de 10 bovenbeste, bovenbeste platen van de dansgroep. Ja, een beetje splaakgeblek, verkoudheid. Eh, ja. Het is even niet anders. Het zit eh, in de tijd, hè. warm, koud. Het is, eh, soms denk je het is zomer en dan is het weer ijskoud. Wacht de pret allemaal niet drukker op. Lekkere muziek vanavond onderweg. is Elba met de nieuwe plaat La Trompetta. Maar eerst hoe hier Angelo Ferreri met In The City. Oftewel eh, een oude plaat uit de jaren 90 in een nieuw jasje gestoken. Are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. Música David en On Fire met eh, Satisfied. En daarvoor muziek van uh, Idris Elba. Met de nieuwe plaat La Trompetta. CFM Zandvoort en Nightwalk. Zaterdagavond de Techno Scene in Berlijn. Die is eh, op de Duitse lijst met culturele immateriaal erfgoed gezet. De Duitse erfgoedcommissie prijst de, muziek en het nachtleven in de hoofdstad onder meer aan als de, soundtrack van het optimisme na de val van de muur. Dus Berlijn staat wereldwijd al jaren bekend om zijn elektronische muziek en de vele nachtclubs waarvoor toeristen speciaal naar Duitsland afreizen. Matthäus Roen, medeoprichter van Love Parade en bekend onder andere zijn DJ-naam DJ Dr. Bot maakte zich hard voor de opnames van de techno, eh, voor de opname van de techno op de lijst. Dat is wel heel bijzonder, hè? Het eh, erfgoed en dan staat techno gewoon op de lijst. Berlijnse techno scene. Heel bijzonder. En eh, ook erg leuk, als je ervan houdt. Hij doet het goed, al moet ik zeggen van ik had er niet echt van verwacht. Maar Joost Klein, die heeft de beelden online gezet van de eerste live uitvoering van zijn songfestival-inzending Europapa. Eh, Klein zong het nummer donderdagavond voor het eerst voor publiek... bij zijn concert in Pop eh, Poppodium 013 in Tilburg. Dus, eh, ja, hij doet het goed. Spotify, erg populair allemaal. In de top 40. de gammers van toen die zijn helemaal blij... want die voelen zich helemaal thuis in die plaat. Dus we zijn benieuwd in mei wat het gaat brengen. Joost Klein met Europapa. Zie je, we hebben antwoord. Muziektafel zit jij aan je radio gekluisterd. Jouw warming-up voor de, voor de zaterdagavond stapavond wat dacht je van muziek nu van Milk and Sugar met Celebrate? En dat doet eh, Milk and Sugar samen met eh, Ronald Clark. En uh, Cassim heeft er een remix van gemaakt. Luister maar. Because if we never fail, we can never overcome. So let's celebrate. Let's celebrate the sun. Let's celebrate the moon. Let's celebrate the love and the music. Let's dance with one another in a volley of glitter. Let's celebrate.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 En daarvoor Zurp met uh, Mawaki. En dat was samen met Sofia Nazang. Nazau moet ik zeggen, in de major laser remix uh, Mawaki. Ja, eh, het heeft iets die plaat, ik weet niet. Maar voor een opkomst van de zons... de, de, de zonopkomst zo vroeg in de ochtend. Opkomst van de zon daar. dit plaatje, ja, helemaal fantastisch. En doet je weer lekker denken aan warme tropische temperaturen. Ja, klinkt een beetje beroerd snipverkouden, last van mijn keel. Maar eh, ja, we moeten toch radio maken op deze zaterdagavond. Het is tijd voor eh, de party-update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande op deze zaterdagavond. Nou, zoals het altijd beginnen we met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Vroeger heette dat de eh, Framebusters. Ja, ik moest er even denken hoe dat ook alweer heet. Want het is tegenwoordig brainwash. Heb je ook een kapsel van, heb ik niet gezegd. En dat heb ik niet over uh, patat met uh, Maar eh, brainwash vanavond vanaf 11 uur ben je welkom. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Escape in Amsterdam. Op natuurlijk het Remlandsplein. En dat is natuurlijk met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En voor meer informatie check de website escape.nl voor al die informatie. En Raimundo doet de line-up in, in de Escape. En vanavond staat hij zelf achter de deks en hij heeft uitgenodigd... Dastiek, Mill en Jazz en Danique on percussions. En de MC is is Vanavond dus in de Escape Packers Feest. Brainwash met natuurlijk Raimundo. En als we doorlopen, komen we bij eh, Throwback in Club Air vanavond. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En dat is uh, hip-hop en RB. En voor meer informatie check de website eh, Throwback afgekort thrwbck.nl of gewoon even kijken op air.nl. En als je dan wat hebt met uh, hip-hop en RB, dan kun je ook naar de Hoop of hip-hop en RB. Dat is eh, Encore in de Melkweg vanavond. Wekelijks feestje begint rond de klok van middernacht. Nu tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg dus. Hip-hop en RB voor meer informatie check de website aan elkaar geschreven... encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Daar vind je ook heel veel informatie. En de line-up vanavond is in handen van Lee Mills, Mathieu, Joe en Prime. En hosted bij Nana. Vanavond dus uh, encore, hip-hop en RB. Tot uh, eh, 5 uur in de ochtend. En dan gaan we door met muziek. En dat is een plaat die ik eigenlijk niet hoor te draaien. Die moet ik straks pas draaien. Maar hij komt nou net in de BPM zo op dit moment goed voor. Het is War met Lowrider in de Kyle Watson Extended Remix.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 En die Sean Williams met Don't Leave Me This Way. Ook een oude klassieker die ze een beetje aangepakt hebben met de teksten en zo. Daar hebben ze een fantastische plaat van gemaakt. Zie, we hebben ze de Nightwalk. Het is eh, tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair op de radio, op de streams, op de indoor festivals en binnenkort outdoor festival. Want... Eh, Vanaf maandag zijn we te vinden in, ehm, op het wintergebeuren. Eh, uh, eh, met eh, Tomorrowland Winter. Dus een bijzondere locatie in de sneeuw. Koud, maar heel gezellig en lekkere muziek. Maar het is nu tijd voor de Nightwalk 10. Deze week op 10. Fish Go Deep Tracy K met The Cure and The Cause. Die Idris Elba Extended Mix. Op 9. Mochak met Jealous. Op 8. Sherman Alonso met You Got Me. Op 7. Mark Knight, Katie Brown, James Her. en Whoop met Jeremy Deeper. Op 6 Fisher met Take It Off. Op 5 Roos met Mr. DJ. Op 4 Idris Elba met La Trompetta. Heb je begin van de show gehoord. Hè? Op 3 David Panger of Fire met Satisfied. Heb ik ook voor je gedraaid. Op 2 deze week Nick Morgan met Soek Part 3. Gezakt voor de 1. En op de 1 deze week... Eh, vinden we Lowrider van War in de remix van Kyle Watson. En die heb ik uh, er straks al gedraaid, hè? Ja, het kwam zo uit in de BPM's. En eh, ja, ik eh, zat even te klooien met de cd-spelers. En eh, ja, toen... Ja, ik moest hem aankondigen, dus het ging even niet anders. Dus ik heb een andere plaat. En die is wel van Kyle Watson. Kyle Watson heeft de remix gemaakt van de nummer 1 uit Walk tegen War met Rider Maar Kyle Watson heeft ook nog een eigen plaat gemaakt, die After Hours.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 Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, Europa, Welkom in Europa. Ik hoef geen escargots, hoef geen vis en chips, hoef geen pael. Ja, no, ik weet niet eens wat dat is. Zet de radio aan, ik hoor Stromae met papa Oete. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga, Europa in het centrum van Zandvoort. Deze plaat deed, doet het heel erg goed. Niet eh, deed het, maar hij doet het heel erg goed. In Spotify, Nederland, Duitsland is hij erg populair. De gabbers in Nederland zijn er helemaal gek van. Het is een jeugdsentimentje van de gabbers. Het was eh, Joost met Europapa. En daarvoor hoorde de muziek van Todd Edwards en Alex Mills met Wishing Our Home. Majestic Remix hoor je. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd zometeen. DJ Mouse met zijn Global House Vibes en straks in het derde uur liggen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly Voor nu nog even muziek.